Volgens de organisatie moet er nog veel gebeuren, maar gaat alles voorspoedig. In Londen werd om middernacht gevierd dat de Olympische Spelen over precies duizend dagen beginnen. In grote delen van de stad werd vuurwerk afgestoken en op een megagroot scherm wordt vanaf nu afgeteld tot de openingsceremonie. Verder zijn vanaf nu allerlei officiële promotieartikelen te koop en brengt het Britse postbedrijf postzegels van Londen 2012 op de markt. Premier Balkenende heeft zware kritiek op het politieke klimaat in Nederland. De politiek wordt overmoedig en ongenuanceerd, zei hij in Utrecht op het partijcongres van het CDA. Balkenende vindt dat het klimaat op het Binnenhof steeds schimmiger wordt. Volgens de premier halen politici steeds vaker de publiciteit met karikaturen van de werkelijkheid. Zonder de PVV met name te noemen gaf hij als voorbeelden het weglopen uit een democratisch debat en het wegzetten van hele bevolkingsgroepen. Zes Chinese moslims die gevangen zaten in Guantanamo Bay zijn in het eilandstaatje Palau aangekomen. Ze zijn daardoor door de Amerikaanse regering naartoe gestuurd. De Chinese Oeigoeren werden in 2001 in Afghanistan en Pakistan opgepakt en door het Amerikaanse leger naar het gevangenenkamp op Cuba gebracht. Volgens China horen ze bij een terroristische beweging. Omdat ze in China mogelijk de doodstraf zouden krijgen levert de VS ze niet uit aan dat land. De Italiaanse premier Berlusconi moet eind deze maand voor de rechter verschijnen. Op 27 november wordt het corruptieproces tegen hem hervat. Berlusconi zou zijn Britse ex-advocaat hebben omgekocht in ruil voor valse getuigenissen in een fraudezaak. Vorig jaar werd de advocaat veroordeeld tot vier jaar cel, maar Berlusconi bleef buitenschot door een wet die hem als regeringsleider onschendbaar maakte. Het grondwettelijk hof verwierp de wet een paar weken geleden en daardoor kan het proces worden hervat.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 surface You'll never know how it feels to get so close and be denied.